Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense aanval in de buurt van Mariupol zijn 100 Russische militairen gedood... meldt het bestuur van de stad op Telegram. Er zouden nog eens 400 militairen gewond zijn geraakt. De aanval zou zijn uitgevoerd op een voormalige medische kliniek... waar Russische militairen gisteren zijn aangekomen. Bij de aanval is ook een communicatiestation vernietigd, schrijft de adviseur. De aanval is nog niet geverifieerd door andere partijen. Drie hoogleraren staatsrecht hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer. Daarin uiten ze kritiek op de nieuwe pensioenwet waar komende avond over wordt gestemd. De Kamerleden vallen zelf ook onder het nieuwe pensioenstelsel. En de hoogleraren zeggen dat volgens de grondwet een tweederde meerderheid van de stemmen nodig is. In plaats van ruim de helft. Minister Schouten weet ervan, maar zegt dat het om een technische wijziging gaat... waar het grondwetsartikel niet voor is bedoeld. Nederland gaat minder samenwerken met Oeganda. Dat is vanwege de strenge anti-LHBTI-wet die de president van Oeganda gisteren heeft ondertekend. Het was in Oeganda al verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. In de nieuwe wet staat op het promoten van homoseksualiteit 20 jaar cel. En mannelijke HIV-patiënten die seks hebben met andere mannen krijgen de doodstraf. Daarom stopt het kabinet in ieder geval met de programma's voor rechtshandhaving. Daar was ruim 25 miljoen euro voor gereserveerd. De gestrande veerboot van Ameland naar Holwert is teruggevaren naar Ameland. De passagiers die nog op de boot zaten worden op het eiland opgevangen. De autobrug ging gisteravond niet meer naar beneden... waardoor de auto's niet gelost konden worden. En ook de volgende boot kon daardoor niet aanmeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de herstelwerkzaamheden zeker tot 4 uur vannacht duren. Het weer, deze nacht klaart het op. Het is een graad of 8. Komende ochtend in het noorden bewolkt en kans op wat motregen. In het zuiden schijnt de zon en wordt het 14 tot 19 graden.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 I'm Superman with the wind in his back. She's lowest lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna you're with him, you meet, and neither one of you even know it hit him. Got that warm, fuzzy feeling, get him chills, used to get him. Now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him lost in the moments when you're in them. It's the phrase that's a cold break controls your boat. So they say it best to call you separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised her. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you to game. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stay.